Your love for me, something I didn't see. But baby, I know better now. When you walk in the room that very night, a special feeling. Tijden hier bij Dit Was Het Weekend. En dat deden we met Samantha Mumba en Gotta Tell You. En daarvoor hadden we nog Jason Resson. die maakte een heel erg mooi duet. En met wie maakte hij dan eh, dat duet, zul je jezelf afvragen. Nou, dat deed hij samen met Colby Calais. En zij hadden het over Lucky. Welkom, Dit Was Het Weekend. En dit keer voor de maandag 30 november. Ik zeg een hele goede avond. Ja, en daar zijn we dan weer. Dit keer eh, dus eh, zoals gezegd op eh, de maandag 30 november. We nemen afscheid van deze maand. En dan betekent dat het gewoon morgen alweer december is. Dan gaat de feestdagenmaand weer beginnen. Ja, en zo'n feest is het eigenlijk niet vandaag. Want ik ben wederom in mijn eentje. Robert die had helaas andere verplichtingen vanavond. Dus hij vroeg of ik het even zelf waar wilde nemen. Dus ja, daar zitten we dan. En dat betekent gewoon lekker veel muziek de komende twee uur. Op deze toch wat druilerige maandag. Het eh, gaat regenen, het gaat waaien, het wordt eigenlijk ongezellig weer. Dat is dan wel weer een voordeel, want dan kun je gewoon lekker bij de radio blijven. En onder andere genieten van Zomerrein, de OJ's. Ik heb ook nog een eh, plaat van Ariana Grande klaarstaan. Verderop in het uur zie ik nog Dan Hartman, ook Earth, Wind Fire komen eraan. En Stephanie Miles. Dus uh, kortom genoeg reden om gewoon lekker te blijven luisteren en zoals we het eigenlijk altijd doen, eh, doen we dat nu ook. Eh, alleen dan eh, in mijn eentje ga ik jullie vertellen hoe het weekend is geweest. Afgelopen weekend zijn wij onder andere naar mijn, naar mijn ouders geweest. Want mijn moeder die vierde ehm, haar verjaardag. Dus dat was heel erg gezellig. Zaterdag hebben we dat gedaan. en zondag, oftewel gisteren niet zo heel erg veel gedaan. Eh, terug thuis gekomen. Ik ben een paar dagen bij eh, mijn vriendin in Zeeland geweest. Dus dan is het natuurlijk eh, opruimen, wasje draaien. En allemaal dat soort zaken meer. En dan gewoon vandaag weer fris en fruitig op de radio. En dan zitten die paar dagen vrij. En dus ook zo weer op. Aan ah, hoe is jullie weekend geweest? Laat het me vooral weten. Je kunt me een berichtje sturen. En dat op studio 0341 apenstaatje radionoordzij.nl Studio 0341 apenstaatje radionoordzij.nl ik zei het al, heel veel lekkere muziek. En een van die lekkere platen, dat is... Ehm, even kijken of het ook echt de laatste is van uh, eh, Evie Max. Eh, of dat hij al eh, iets eerder uit is gekomen. Nee, hij is al een tijdje uit. Een kleine acht weken. En dan hebben we het natuurlijk over... OMG, what's happening? Dat is de grote vraag van Evie Max. En die hoor je hier op Radio Noordzee. What's happening, thought I was fine. I told you I don't need your love like three, four thousand times, but that's a lie. No, I can look you in the eye. Oh, I, oh, I. So I did everything to push you all away, and finally you left, and now I'm missing you like crazy, and I cry. kunnen we je niet beloven. Maar wel dat we op Radio Noordzij prijzen weg gaan geven. Woensdagavond 23 december van 7 tot 10 laat Radio Noordzij de kerstbingo-ballen weer rollen. Tijdens onze online kerstbingo. Meespelen? Dat kan. Surf naar radionoordzij.nl of bel 020 85 08 415. De boekjes kosten 12,50 euro per stuk. Neemt u een dubbel boekje, dan betaalt u 20 euro. Ook doen we weer onze loterij waarbij u leuke prijzen kunt winnen. De loodjes kosten 1 euro per stuk. Bestelt u uw loodjes zonder bingo-boekje, dan gaan deze per 5. Speel mee en verdien iets extra's, zo vlak voor de kerst. Vrolijk oh, kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! you. gezellig met z'n allen de trein. En dat deden we in dit geval met de OJ's. En zij namen ons mee in de liefdestrein. Nou, hoe gezellig is dat? En dat natuurlijk allemaal hier tijdens deze aflevering van Dit Was Het Weekend. En je hoorde zojuist dus ook nog onze promospot voor de bingo. En mocht je daarbij nou jezelf denken van... Nou, ik wil wel eens eventjes eh, mee proberen te doen om eh, prijzen te winnen. Je kunt nog steeds je boekjes bestellen op onze site radionoordzij.nl. 23 november, dan gaat het allemaal gebeuren. En ook dan wordt het natuurlijk weer een en al gezelligheid. Overigens gezelligheid gesproken. Ik eh, heb inmiddels eh, mezelf maar eens even eh, bediend van een lekkere warme chocolademelk. En ja, dat is toch wel lekker zo op een maandagavond als deze. Het regent best wel een beetje. Dus ja, het leek me wel aardig om eens eventjes wat mooie muziek te draaien. En over mooie muziek gesproken. We gaan eens eventjes naar wat kerstmuziek. Duurt nog even. Maar eh, ik heb eh, de kerstboom al eh, neergezet vandaag. En ook in de studio is de kerstverlichting opgehangen. Met een mooi boompje. En ehm, ja, compleet met kerstdorpje en alles, ja, alles erbij, zeg maar. Dus dat is leuk. En toen kwam ik een liedje tegen van John Mattis. En When a Child is Born. En ik dacht bij mezelf, ja weet je, die kunnen we wel gewoon eens een keertje draaien. Ze is een keertje niet het geëikte band eten zo. ik dacht gewoon, laten we deze kerstplaten er eens eventjes in gaan gooien. way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees. And the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy hue settles all around. You got the feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting, waiting for one child black, white, yellow? No one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream and illusion now it must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass. hallo luisteraars.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 die je niet zo heel vaak hoort. Maar eerst is het tijd voor Stephanie Miles. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Te beluisteren op de kabel 102.4. Boy, have I told you? I swear you put the sun up in my sky. When it's cold, you pull me closer. So hot, it's like the middle of July. July. dance in the night. de muziek van eh, Little Mix. Een dame die eh, aardig aan de weg aan het timmer is op eh, dit moment. Want ze heeft heel veel platen achter elkaar uitgebracht. waaronder ook het hele mooie Holiday. Wat we zojuist hoorden. Maar ook onder andere Sweet Melody. En ze waren er nog een heleboel plaatjes. En zo zitten we bijna aan het einde van deze aflevering van Dit Was Het Weekend. In ieder geval het eerste gedeelte. Mocht je trouwens nog steeds willen reageren op de uitzending... Misschien heb je wel een leuke plaat aan te vragen... of eh, wil je ons eh, deelgenoot maken van iets leuks... dan eh, zou ik zeggen, schroom zeker weten niet. Stuur ons een e-mail. En dat op ehm, studio 0341 apenstaatje radionoordzij.nl. Dus studio 0341 apenstaatje radionoordzij.nl. Mooi, gezellig en leuk. En volgende week hopelijk weer met, met Robert. En dan gaan we er weer een gezellige boel van maken. En dan hoor je ook weer hele andere muziek. Dus wat dat betreft eh, komt dat zeker weten goed. En over muziek gesproken, tweede uur wordt ook weer eh, gewoon eh, lekkere plaatjes die je niet zo vaak hoort. Of wel wat bekendere platen. Maar ja, ik zou zeggen, hou het in de gaten. Straks onder andere Stevie Wonder nog en ook de Brothers Johnson. En ik heb muziek van The Real Thing voor je meegenomen. Ja, die ken je vast ook nog wel. Belooft dus weer een leuke gevarieerde lijst te worden. En ik zei het al, mocht je er zelf willen reageren... je kunt ons altijd even mailen. En hou het natuurlijk ook in de gaten, want we hebben eh, nog eh, allemaal eh, leuke, leuke spelletjes, maar ook andere leuke programma's. Zo hebben we bijvoorbeeld Ingeborg aankomende woensdag weer op de radio. Met het programma Ingeborg Vraagt. Moet ik wel hashtag voorzetten, anders krijg ik ruzie. Dus hashtag Ingeborg Vraagt. Dat is aankomende woensdag weer tussen 3 en 4. En zij probeert altijd aan de hand van een vraag... probeert zij ehm, haar muzieklijst samen te stellen. Nou, die vraag die eh, zet ze op eh, Twitter, op Facebook, op Instagram. En uh, daar kunnen dan mensen reageren. En de vraag voor nu was eigenlijk... Ja, welk nummer hoor je eigenlijk... of hoor je niet zo vaak op de radio? Nou, daar komt natuurlijk een heleboel er binnen... En ik ben wel benieuwd wat jullie nummer is wat je niet zo vaak op de radio hoort. Laat het ons maar eens weten. Even opzoeken. Ingeborg vraagt en dan eh, komt het voor elkaar. Voor nu gaan wij er lekker uit. Ik spreek je zo meteen na 10 uur. Dan gaan we er weer een gezellige boel van maken met het tweede gedeelte van Dit Was Het Weekend. Tot straks! when I leave your door. When we say goodnight, it hurts me more and more. Cause girl, it just ain't right to end a day like this with no more than a kiss. And spend the night just dreaming of the things we're gonna miss. If I had my way, girl, we'd be together more and more each day go on forever, lovers hand in hand. Can't you understand? Girl, you've got to be my woman, I've got to be your man. Cause I can't get by without you, I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. precious time that you and I could share. Girl, it's such a crime to hear you call my name. It's a crying shame. When we're not together, then there's only time to blame. There will come a day. Girl, I do believe it's not too far away. When I can say goodnight and still be by your side to dry the tears you cry. say gevarieerde radiozender op Mokum Radio. De meest gevarieerde radiozender op Mokum Radio. 102.4 FM. Lord was standing tall. weekends. Radio Noordzij. Elke werkdag te beluisteren op de 102.4 FM. Kijk voor meer informatie op radionoordzij.nl van Annie Lennox. Zij was ooit de frontvrouw van eh, de band The Eurythmics. En later toen ging ze een paar leuke soloplaten maken. Waaronder ook deze samen met Al Green en het hele mooie Put A Little Love In Your Heart. En zo was het weer zover om het tweede gedeelte van Dit Was Het Weekend aan te laten breken. Want de draaiden nog Erik Prits en Call Me. Ik zeg wees welkom en voel je welkom. voor de mensen die eh, net pas inschakelen en denken... hey, ben je alleen vanavond? Ja, dat klopt. Helaas is eh, Robert eventjes eh, afwezig. Maar volgende week dan zal ik er zeker weten weer bij zijn... voor dus wederom een aflevering van Dit Was Het Weekend. En tot die tijd uh, zul je het eventjes met mij moeten doen... of gewoon de oude uitzendingen terugluisteren. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Zometeen hebben we onder andere muziek van Casey en de Sunshine Band voor je meegenomen. We gaan luisteren naar LTD. En ik heb ook nog een plaatje van Albert Hammond en America en Gloria Estefan. Dus kortom, genoeg reden om gewoon lekker te blijven luisteren. Maar eerst wil ik je meenemen naar een bijzondere opname van One Republic. Want in het vorige uur had ik het al eventjes over eh, het eh, programma eh, van Ingeborg. Die vroeg dit keer om platen die je niet zo vaak op de radio hoort. En ehm, ja, heel veel inzendingen die ja, die komen ook niet zo heel vaak op de radio. Dat is allemaal stevige metal en zo, dus dat, dat zul je niet heel vaak horen. Maar Eén ehm, plaatje ehm, vind ik het wel een beetje tussen uitspringen. En dat plaatje daar ben ik zelf tegengekomen. Ik zat namelijk eens even in het oeuvre te zoeken van One Republic. En toen dacht ik bij mezelf, uh, hetgeen we nu horen is eigenlijk echt wel heel erg goed. En dan hebben we het natuurlijk over One Republic en het eh, hele mooie plaatje wat zij eh, maakten. Better Days. En toen dacht ik, ja, die gaan we eens draaien hier in Dit Was Het Weekend. Oh, I know that they'll be better. that sunshine about to come my way. May we never ever shed another tear for today. Cause oh, I know that there'll be better days. Apro gli occhi e sono a Roma. Tu sai dirmi che anno sei. Ogni giorno si va tutti in scena in un film che non parte mai. Dai balconi un pezzo di noi, racconta che fai, racconta chi sei. E non si muove più una foglia, io chiudo gli occhi e penso a lei. Oh, I know that there'll be better days. Oh, that sunshine about to come my way. May we never ever shed another tear for today. better days. Been waking up to a new year. Got the past million miles away. I've been waking up with a new fear. But I know it'll wash away. Whatever you do, don't worry about me. I'm thinking about you, don't worry about us. Cause in the morning, everything can change, yeah. And time will tell you it does. Oh, another tear for today. Cause oh, I know that there'll be better days. Some dreams. dagen per week. De beste hits. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out Cause there ain't no one for to platen die je hoort hier tijdens deze aflevering van Dit Was Het Weekend. En uh, sommige hoor je niet zo vaak en andere die... Uh, ja, daar gooi je weer mee dood. Waaronder deze, America, Horse With No Name. Maar waarom doen we dat? Het is gewoon een hele goede plaat. Absoluut. En daarvoor hoorde er trouwens nog een eh, plaatje van um, Gloria Estefan. Het hele mooie Reach. Dat hoor je ook niet zo heel erg vaak. En over niet zo vaak horen gesproken daarvoor... hadden we de Better Days van One Republic. Zometeen de Free Electric Band van Albert Hammond. Maar eerst hebben we Casey en Sentiment. En ook dat is wederom een plaatje wat we niet zo heel erg vaak horen. We gaan terug naar de jaren 70. En dat doen we in dit geval met het hele mooie liedje Please Don't Go. ik moet toch ook wel weer een aardige opname om zo eens even te draaien op de maandagavond. kind free. een witte kerst, dat kunnen we je niet beloven. Maar wel dat we op Radio Noordzij prijzen weg gaan geven. Woensdagavond 23 december van 7 tot 10 laat Radio Noordzij de kerstbingo-ballen weer rollen... tijdens onze online kerstbingo. Meespelen? Dat kan. Surf naar radioNoordzij.nl of bel 020 85 08 415. De boekjes kosten 12,50 euro per stuk. Neemt u een dubbel boekje, dan betaalt u 20 euro. Ook doen we weer onze loterij waarbij u leuke prijzen kunt winnen. De loodjes kosten 1 euro per stuk. Bestelt u uw loodjes zonder bingo-boekje, dan gaan deze per 5. Speel mee en verdien iets extra's, zo vlak voor de kerst. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! prachtige hier in deze aflevering van Dit Was Het Weekend. En die was natuurlijk van eh, de formatie LTD en Everyday I Turn. Wat een mooi nummer zeg. En dat hoor je gewoon hier op deze maandag de 30ste november. Morgen, dan is het zover. Dan is het 1 december. En dan begint de meteorologische winter. Maar de weerrecords zijn er wel aangegaan. En niet omdat het in één keer zo koud was. Nee, de novembermaand was namelijk extreem warm van de week gelezen. En eh, ja, dat is toch wel, eh, toch wel heel apart dan. Hè? Als ze dan eh, eerst zeggen van ja, de meteorologische winter die gaat nu in. Maar dan is het nu toch, toch nog een weerrecordje eraan. Als het dan gaat om warme dagen. Dat dan weer wel. Ehm, ja, over dat weer gesproken. Het was vandaag lekker koud. Ik kreeg onder andere een berichtje van iemand uit Oldenzaal. Daar was het min 1 overdag. Wij hebben hier al de galerij moeten strooien. Eh, maar daarentegen is het dan natuurlijk wel heel erg lekker weer om eh, de kerstboom op te zetten. Dat is dan wel weer fijn. Nou, kerstplaat hebben we het vorige uur al gedraaid. Zometeen gaan we nog wel een liedje draaien van Aqua. En ook van de Bengals. En nee, ik beloof je, het wordt geen barbecue. Dat gaan we niet doen. Dus eh, we gaan wel de andere plaat van, van Aqua draaien. Maar voordat we dat gaan doen, eerst tijd voor de begeleidersband van Bob Marley. Dat zijn natuurlijk de Wailers. En in dit geval zingen zij Get Up Stand Up. Radio Noordzee. even een aardig rijtje achter elkaar hier tijdens Dit Was Het Weekend. Ik zei het al, het wordt lekker veel muziek. En dat deden we met Lou Graham en Midnight Blue. En daarvoor hadden we ook nog zo'n lekkere kraker de 80 Walk Like an Egyptian van de Bengals. En we hadden ook nog Turnback Time van Aqua en The Wailers. Dus zoals gezegd, een Get Up Stand Up. Zometeen gaan we hier nog een plaat draaien van Clean Bandit, Solo. En we hebben ook nog een eh, plaatje van The Steps voor je klaarstaan met Under My Skin. Dit was hem in ieder geval weer, deze aflevering van Dit Was Het Weekend. Ik zei het al, volgende week zijn we hopelijk weer voltallig. En eh, ja, zo niet, dan eh, eh, hoort u waarschijnlijk mij of Robert alleen. Dat ligt er allemaal even aan. In ieder geval voor nu een hele fijne avond. Zometeen hier op Radio Noordzij hebben wij de lekkerste muziek uit de jaren 70 en 80 tot 4 uur vanmorgen non-stop achter elkaar. En om 7 uur dan zit ik hier weer op de stoel. Gaan we weer drie uurtjes lang de ochtendshow presenteren. Ik zou zeggen graag tot dan en voor nu een hele mooie avond. striking out I come to life when the light turns on, but die with every curtain fall. My troubled mind makes my troubled heart hold on for this curtain. shadow come too close, my edges will fray.